Gert Kluk met het NOS Journaal. De basispremie voor de ziektekostenverzekering gaat volgend jaar met gemiddeld 10% omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van de vergelijkingssite Independer. De stijging van de premies voor de aanvullende verzekeringen varieert volgens Independer van een paar procent tot soms wel 30 procent. Oorzaak zijn de toenemende zorgkosten door de vergrijzing. Ook wisselen mensen bijna niet van verzekeraar, waardoor er nauwelijks sprake is van concurrentie, zegt Independer. Half november moeten alle premies bekend zijn. Mensen hebben dan tot het einde van het jaar de tijd om over te stappen. In Weert bij Nijmegen woedt een grote brand in een vleesfabriek. In verband met de hevige rookontwikkeling moeten omwonenden ramen en deuren dicht houden. Mensen worden met sirenes en per sms gewaarschuwd. Het vuur brak rond 8 uur vanochtend uit. Er waren toen zo'n 50 mensen aan het werk in de fabriek. Drie mensen kregen problemen met ademhalen. Of er bij de brand in Weurt giftige stoffen vrijkomen is nog niet bekend. Alle toegangswegen naar het dorp zijn afgezet om belangstellenden op afstand te houden. Het aantal dierproeven is voor het eerst in jaren weer gestegen. Het waren volgens de Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar bijna 600.000. 2,5% meer dan in 2008. De toename heeft vooral te maken met de invoering van strengere Europese regels voor chemische stoffen. Daardoor zijn er meer proeven met ratten gedaan. Ook op kippen zijn meer proeven uitgevoerd, vooral om de leefomstandigheden van vleeskuikens te onderzoeken. Het merendeel van alle dierproeven wordt gedaan voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en controle van geneesmiddelen. De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd op het WK in Japan gewonnen.